Gestart. Lot Lewin met het NOS Journaal. President Obama mee had mogen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zei hij in een interview met CNN. Obama zei daarbij dat zijn democratische partijgenoot Hillary Clinton goed campagne heeft gevoerd, maar dat ze veel steun heeft verloren door het e-mailschandaal. Trump heeft in een tweet gereageerd op de opmerking van Obama. No way, schrijft hij. En daarbij verwijst hij naar de krimpende werkgelegenheid, de strijd tegen IS en Obamacare, waar veel mensen teleurgesteld over zouden zijn. Het vliegtuig dat eind november in Colombia neerstortte was te zwaar beladen en vloog op de verkeerde hoogte. Ook had de piloot niet bijgetankt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de oorzaak van de crash. Het gaat om een vliegtuig van de Boliviaanse luchtvaartmaatschappij Lamia. Bij het ongeluk kwamen 71 mensen om het leven, onder wie een aantal Braziliaanse voetballers. De Amerikaanse astronome Vera Rubin is op 88-jarige leeftijd overleden. Rubin deed in de jaren 70 baanbrekend onderzoek naar de invloed van zwaartekracht op het sterrenstelsel. Veel astronomen nemen nu aan dat een groot deel van het heelal bestaat uit donkere materie, die zij voor het eerst beschreef. Een oliebollenbakker uit Spijkenisse is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de beste van Nederland. Meesterbakker Voskamp bakt volgens de jaarlijkse oliebollentest van het AD ook dit jaar de lekkerste oliebollen. Het panel, dat bestaat uit 20 leden, bezocht in totaal 160 verkooppunten. De tweede plaats is voor een bakkerij in IJsselstein en de derde plaats gaat naar een bakker in Capella aan de IJssel. Wie de slechtste oliebol heeft gebakken is nog niet bekendgemaakt. En dan het weer. De wind neemt geleidelijk af. Lokaal kan nog wel een bui vallen. Overdag in het noorden eerst nog bewolking en kans op een bui. In de rest van het land meer opklaringen en kans op zon. De maxima liggen rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal.